Jelle Seubring met het NOS-journaal. NSC-leider Pieter Omzicht keert mogelijk dinsdag weer terug in de Tweede Kamer. Dat laat de partij aan Nieuwsuur weten. Hij wil zo snel mogelijk weer aan het werk. Omzicht kondigde in september aan dat hij tijdelijk een stap terug deed vanwege gezondheidsredenen. Momenteel wordt hij waargenomen door Nicolien van Vroonhoven. Achter de schermen heeft Omzicht steeds veelvuldig contact gehad met zijn partijgenoten. Hoe de taakverdeling er bij de terugkeer van omzicht uit gaat zien is nog niet bekend. In een hotelkamer in Schiedam is iemand neergeschoten. De politie heeft drie mannen die in de hotelkamer waren aangehouden. Het schietincident gebeurde midden in de nacht. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de relatie tussen het slachtoffer en de mannen is, is nog onduidelijk. Voor zover bekend waren er geen gevolgen voor de andere hotelgasten. De explosieve opruimingsdienst heeft vannacht twee vliegtuigbonnen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bommen lagen vlakbij de snelweg A20 bij Moordrecht in de buurt van Gouda. Omwonenden moesten daarom vannacht binnen blijven. De A20 was ook de hele nacht dicht, maar is inmiddels weer open. Tijdens renovatiewerkzaamheden aan een villa in Oostenrijk is een schatkist gevonden. Een installateur stuitte bij breekwerk op een kist met daarin honderden puur gouden munten. Volgens Oostenrijkse media is de schat zo'n 2,3 miljoen euro waard. De installateur kan de helft opeisen. De andere helft van de schat is voor de eigenaar van de villa. Het Nederlandse elftal heeft gisteravond Hongarije verslagen bij de Nations League. Oranje wist met 4-0 te winnen. De wedstrijd lag wel een kwartier stil door een medisch noodgeval. De Hongaarse assistent bondscoach werd onwel en moest naar het ziekenhuis. Hij is in stabiele toestand, meldt de voetbalbond van Hongarije. Het weer vandaag regenachtig, vooral in het noorden. Daar is ook kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt tussen de 7 en 10 graden. Na het weekend blijft het bewolkt met kans op buien. Dan blijft de temperatuur rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog één file in de regio, namelijk op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem.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 north, and the pale moon is rising, and it seems like all is dying, and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last. has passed without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn.